Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het vieren van de Nederlandse overwinning op Uruguay is gisteravond in Drachten uit de hand gelopen. Honderden jongeren blokkeerden het verkeer op een kruising. Ze liepen over geparkeerde auto's, trapten deuken in voertuigen en belaagden een bus. Later gooiden zo'n 60 jongeren met zwaar vuurwerk, bekogelden een politieauto en vielen twee agenten op de fiets aan. Eén politieman raakte gewond. De Friese politie heeft nog niemand aangehouden. Een man van 19 is vannacht verdronken nadat hij in een woonboot in Amsterdam had ingebroken. De bewoner van de boot werd wakker van de inbreker en waarschuwde de politie. Toen die arriveerde sloeg de man op de vlucht. Hij dook vanaf de woonboot in het water en kwam er niet meer uit. Duikers van de brandweer hebben zijn lichaam uit het water gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. In de kleren van de inbreker vond de politie spullen die hij uit de woonboot had gestolen. Nederlanders gaan de laatste jaren steeds vaker op vakantie naar Duitsland. Het gaat dan vooral om korte vakanties waarbij Nederlanders graag even de grens oversteken naar het Sauerland en de Eifel. Van alle korte buitenlandse vakanties werd vorig jaar 38% in Duitsland doorgebracht. In 2002 was dat nog 27 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Duitsland is daarmee voor een korte vakantie populairder geworden dan België. Voor een lange vakantie gaan Nederlanders nog steeds het liefst naar Frankrijk. Maar ook hier is Duitsland duidelijk in de opkomst, zegt het CBS. In Schijndel in Noord-Brabant zijn gisteravond twee mannen opgepakt. Ze hadden zeep in een fontein gegooid. Er ontstond heel wat schuim dat er over de weg droop. En daardoor raakte volgens de politie een auto bijna in de slip. De politie heeft de twee mannen van 20 en 21 uit Schijndel aangehouden voor vandalisme. Ze kregen een boete. Het weer, aan de kust wat wolkenvelden, verder zonnig. Vanmiddag en vanavond in het noordwesten mogelijk wat regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 26 in Limburg.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 One direction, one vibration. That's the message. You can make it if you try. het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM. Cause I'm the Het is zomer in Zandvoort. voelde voel de zomer ja. op CFM. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.